Twee uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Afgelopen dag was de warmste 29 juni ooit in Nederland. Volgens Weerplaza steeg de temperatuur even na 6 uur de afgelopen avond... naar 31,1 graden in de beeld. Net iets warmer dan de 31 graden die werd gemeten op 29 juni 1957. Op de stranden en in zwembaden was het vandaag druk... en evenementen door het hele land werden afgelast of aangepast. In een recreatieplas bij Volkel in Brabant is een man van 19 verdronken. De man uit Mariaheide was als vermist opgegeven door zijn vrienden... die hem aan het begin van de middag in de drukte waren kwijtgeraakt. En werd in de avond gevonden door duikers van de brandweer. In Europa zijn door de hitte al zeker zes mensen om het leven gekomen. Vier in Frankrijk en twee in Spanje. De temperaturen lopen daar op tot boven de 40 graden en er zijn bosbranden ontstaan. Ook in Duitsland en Engeland was het afgelopen dagen met 35 graden ongewoon warm. In de bergen bij Los Angeles is een 73-jarige Amerikaan teruggevonden... die al een week werd vermist. De wandelaar raakte op 22 juni de groep kwijt... waarmee hij aan het hiken was op de 2400 meter hoge Mount Waterman. De afgelopen dagen waren meer dan 70 mensen naar hem op zoek... en vandaag werd hij door een helikopter gevonden. De man van 73 heeft de afgelopen dagen overleefd door water te drinken uit een beekje. Mede door het milde weer was hij vrijwel ongedeerd, ook al had hij niets gegeten. Een Poolse minister dreigt met een boycott tegen winkelketen IKEA... na het ontslag van een medewerker die kritiek had op een LHBTI-evenement van het bedrijf. IKEA wilde solidariteit tonen met de Poolse LHBTI-gemeenschap. Maar de katholieke medewerker was het daar niet mee eens... en zette op het intranet van het bedrijf bijbelse teksten over moorden op homo's. Toen hij die niet wilde weghalen, werd hij ontslagen. De man krijgt steun van de Poolse minister van Justitie... die vindt dat buitenlandse bedrijven mensen met andere ideeën discrimineren. Het weer vannacht niet koeler dan zo'n 19 graden. In de steden nog wat warmer.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 I pretend you happiness. Everything's wrong in your head and your heart, and I quit now from pretending happiness. I don't want to fake this love anymore. nothing less, girl. I'll pretend you happiness. Mucha chill. She's a five foot ten and tattooed and bendy eyes. Everybody is staring, you wouldn't believe that this girl was mine. I said I told her what's wrong when I left her with my lucky tea, but say you never miss the water until it's gone. Yeah, guess I. You're taking it out tonight you ready? All the sexy girls, as my mom used to say, I'm ready. Like a super trooper, lights are gonna find me. you hear the sound of getting near From me to you, so have no fear Every day I see you, want to hold you Every time I hear you, stream that on the wall.